Zo'n 35% meer dan die week ervoor. Het komt vooral door de besmettelijkere Omicron-variant. Maar de lockdown helpt nog wel, vertelt verslaggever Gerry Eikhoff. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, Delta doet elke week één stap achteruit... maar Omicron zet er drie vooruit. Vandaar dus de stijging. Maar zonder lockdown zouden die cijfers van de stijging nog veel hoger zijn geweest. Dan zou Omicron nu wel zes stappen vooruit hebben gedaan. De ziekenhuiscijfers dalen nog wel. Ondertussen zegt de Wereldgezondheidsorganisatie dat er steeds meer signalen zijn dat je van Omicron minder ziek wordt dan vorige varianten. Toch durft het RIVM nog niet te zeggen in hoeverre er daardoor in Nederland minder mensen op de IC terechtkomen. De man uit Haaksbergen, die verdacht wordt van het ongeluk met de klaphamer... had jarenlang ervaring met dat ding. Bij het ongeluk overleed op Oudjaarsdag een jongen van 12. De advocaat van de verdachte zegt dat hij de klaphamer elk jaar gebruikte... en voor deze jaarwisseling een nieuwe, kleinere variant had gekocht. Volgens buurtbewoners is er bij de knal iets losgeschoten wat de jongens heeft geraakt. De Zweedse koning en koningin zijn allebei positief getest op corona. Net als in Nederland zijn er in Zweden veel besmettingen met de Omicron-variant. De koning en koningin zitten in isolatie. Ze hebben milde klachten, maar voelen zich verder prima. Het paar heeft drie prikken gehad. En Robert uit Delfgauw bij Delft besloot tijdens lockdown filmpjes te maken voor TikTok. En niet zomaar, hij doet een iconisch duo na. Buurman en buurman. Het klinkt zo. hi je tubbies. Hi dat is een goede vraag, zeg Roberts account is door de imitaties flink gegroeid. Inmiddels volgen al dik 55.000 mensen hem. Een jaar geleden kwam ik erachter dat ik de Buurman en Buurman stem eh, vrijwel precies na kon doen. En daar heb ik toen een TikTok over geplaatst. En die TikTok is viraal gegaan. Dat is echt in een, eh, in een korte tijd was het... Eh, honderdduizenden keren bekeken. Zodoende ben ik hier nu met vrij veel Buurman en Buurman TikToks. Het weer. Vannacht wordt het droog en koelt het af naar temperaturen dicht bij het vriespunt. Morgen een mix van wolken, zon en buien.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 Welkom en veel luisterplezier. Het eerste uur opende ik met Mexicaanse klanken. En ook het tweede uur open ik vrolijk met Going Down to Louisiana van Bio Roo. Oh, I get it all back. truck down in Louisiana. Oh, I'm a going down to lose, I'm going down to lose, I'm going down to Louisiana. Got a pocket full of money and I'm gonna spend it, honey. I'm a going down to Louisiana. Hit me, hit me, hit me again. Suzy Boggess wordt in Nashville, Tennessee in één adem genoemd met andere grote vrouwelijke countrysterren, zoals Emmylou Harris, Dolly Parton en Linda Ronstadt, hoewel ze nooit dezelfde erkenning als deze dames heeft gekregen. Cross, My Broken Heart en My Sweet Love Ain't round stemmen uit haar beginperiode. taste of love of Love lijkt er niets op het bluesy rocknummer waarmee de Everly Brothers in de jaren 60 een hitje scoorden. De song zou het stekend passen op de soundtrack van een moderne western. Robert Plant en Alison Krauss. Dit is het favoriete album van de maand. Nashville-artiest Randall King, een van de nieuwe generatie moderne traditionalisten in de country, met zijn nieuwe single You in a Honky Tonk. Cotton flannel on a front porch swing Leather jacket and some tight blue jeans Don't get me started on the things I think And you're wearing nothing but them soft white sheets Yeah Listen, babe You can put on anything What drives me crazy Is seeing van deze week. Send Me The Pillow is een song die door Jan en Alleman gecoverd is. Ook de Whites hebben het opgenomen. De in Seattle gevestigde Sunday Saints vertellen de geschiedenis van een genre dat decennia geleden in danszalen werd geboren en wereldwijd via krassende transistorradio's aan tikkende voeten werd geleverd. Bound to Win. flame is coming He's on you again. It's got me down. me or him. But when it comes to loving, I'm bound to win. My love for you is not pretend. You do it once, you do it again. He might have money, my pockets are thin. But when it comes to loving, I'm bound to win. to win van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Hank Williams was verslaafd aan drank en morfine. Tijdens nieuwjaarsnacht 1953, op de achterbank van de Cadillac die hem naar het volgende optreden zou brengen, overleed Hank Williams aan een overdosis pijnstillers en morfine. Na zijn begrafenis in Alabama kwamen meer dan 30.000 mensen. Het hoogste aantal dat ooit een begrafenis heeft bijgewoond in die staat. Henk wordt door velen omschreven als de motor achter de populariteit van de countrymuziek. A House Without Love, Mansion on the Hill en Tennessee Border zijn drie van zijn songs. Wel gedateerd, maar nog altijd het draaien waard. For years we both have lived on pride, dear. And we agree that love is gone. Why, oh, why do we keep trying? A house without love is not a home. The love light in your eyes has faded, and I'm contented just to roam live to gain a worthless treasure. A house without love is not a home. our footsteps wander. I know we'll both be all alone. With the pride that came between us, a house without love is not a home. The simple things have gone forever. all our own. And now we've reached the hour of parting. A house without love is not a home. Tennessee border. One night I took a ride just across the line. I picked her up in a pickup truck and she broke this heart of mine. Her mama said no, she's my only daughter. But we got married on the Tennessee border. The roses were blooming personality made me want her. On the Tennessee border, one night I took a ride just across that line. I picked her up in a pickup truck and she broke that heart of mine. Her mama said no, she's my only daughter, but we got married on the Tennessee border. One night I took a ride just across the line. I picked her up in a pickup truck and she broke this heart of mine. Her mama said no, she's my only daughter. But we got married on the Tennessee border. Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Play George werd geïnspireerd door een ontmoeting in een danszaal in Oklahoma... waar Braden Jamieson een meisje vroeg om de two-step met hem te dansen. Na 15 minuten en een beetje hulp van George Strait werd Play George geboren. watching me Californische gitarist en singer-songwriter Jeffrey Halford maakt samen met zijn band The Healers trefzekere melodieuze bluesy rootsrock. Walk to the River schuurt tegen de country. I'm gonna across the sand. Met de release van Flowers for June staat de formatie Church of Cash klaar om hun groeiende reputatie als de gouden standaard van Cash Tribute Showband te versterken. Ernest en zijn bandleden zijn levende, ademende belichamingen van de blijvende kracht die het kunstenaarschap van Johnny Cash is.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 But she loved the boy next door. Who worked at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen. Prettiest girl we've ever seen. She was tops and all they said. Never once went to her head. She had everything, it seems not a care, this teenage queen. Not a care, this teenage queen. Other boys could offer more, but she loved the boy next door. Worked at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen. You should be a movie queen. He would marry her next spring, saved his money, bought a ring. Then one day a movie scout came to town to take her out came to town to take her out. Hollywood could offer more, so she left the boy next door, who worked at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen, see you on the movie screen. Very soon she was a star, pretty house and shiny car, swimming pool with the fence around but she missed her old hometown. But she missed her old hometown. All the world was at her door, all except the boy next door. Worked at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen, saddest girl we've ever seen. Then one day the teenage star sold her house and all her cars, gave up all her wealth and fame, left it all and caught a train. Left left it all and caught a train. Do I have to tell you more? She came back to the boy next door, worked at the candy store. Now the story has some more. You can hear it all at the candy store. Crossroads, Kees de Haan. De Zwitserse Kroger Brothers zijn jaren geleden geëmigreerd naar de States, waar ze nog altijd muziek maken. Ze hebben pas een nieuw album uit, waarop ook hun versie van Streets of London op terug te vinden is.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 Two Two Step is voor mij heel lang geleden. Voor Matt Ward blijkbaar niet. Hij sluit er twee twee uur mee af. Tot volgende week. Dag. drunk to Tuesday, but I'm not too drunk to fight. Sometimes I want stories, and sometimes I walk right by.